I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this here some marvel. Can't my poker face, pop up poker face.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 Die heeft ambtenaren salarissen met de ingang van deze maand met 5% gekort. En volgend jaar worden ze bevroren. Zapatero wil zo miljarden bezuinigen om het begrotingstekort de komende jaren terug te dringen van ruim 11 tot 3 Behalve de ambtenaren staken ook onder meer leraren, universiteitsdocenten en ziekenhuismedewerkers. Verder worden er vertragingen verwacht in het vliegverkeer. De stakers kunnen het werk niet helemaal neerleggen. De Spaanse regering heeft een minimumdienstverlening bevolen. CDA-leider Balkenende heeft zich afgezet tegen het buitenlandbeleid van de VVD. Hij hekelde de manier waarop de VVD wil bezuinigen op Europa en op ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil wel dat het bedrijfsleven van het buitenland profiteert. En als dan aan ons iets wordt gevraagd kun je niet zeggen, je kunt de pot op, zei Balkenende op een verkiezingsbijeenkomst in Naaldwijk en in het programma Knevel en Van den Brink. Volgens Balkenende is het ook moreel gezien niet goed om zo makkelijk over ontwikkelingssamenwerking te praten. De legendarische Witte Huiscorrespondent eh, Helen Thomas is met onmiddellijke ingang met pensioen gegaan. Aanleiding is de ophef die ontstond over de scherpe kritiek die de 89-jarige journalisten uitte op Israël. Ze maanden de Israëliërs om op te donderen uit Palestina. Ook raden ze de Israëliërs aan om terug naar huis te gaan, naar bijvoorbeeld Polen, Duitsland of Amerika. Thomas bood haar excuses aan voor de opmerkingen en gisteren volgde de mededeling dat ze met pensioen is. Ellen Thomas begon haar carrière als Washington-correspondent in 1960... toen ze de pas gekozen president Kennedy volgde. Sindsdien ondervroeg ze alle Amerikaanse presidenten...